Kasper Meijer met het NOS-journaal. Demissionair minister Koolmees ontkent met klem dat kritische Kamerleden bewust zijn tegengewerkt door informatie achter te houden. Dat zei hij in het tv-programma Op1 in reactie op de openbaar gemaakte notulen uit de ministerraad over de kinderopvangtoeslagaffaire. Uit die notulen blijkt dat een aantal ministers kritisch was, vooral over parlementariërs van de coalitiepartijen. Bij Op1 benadrukte Koolmees dat het kabinet Kamerleden niet wilde beletten om vragen te stellen. Donderdag debatteert de Kamer over die notulen. Een groep asielzoekers die door het generaal Pardon in 2007 mocht blijven... maar nog geen Nederlands paspoort had, kan toch de Nederlandse nationaliteit krijgen. Bij het generaal Pardon mochten 27.000 asielzoekers definitief blijven. Ze zouden na vijf jaar een Nederlands paspoort kunnen aanvragen... maar tijdens die vijf jaar werden de regels aangescherpt. Daardoor vielen zo'n 10.000 mensen buiten de boot. Maar voor mensen die in 2007 nog minderjarig waren en inmiddels meerderjarig zijn, wordt nu een uitzondering gemaakt. Het OM bevestigt dat een undercoveragent is ingezet in een onderzoek naar crimineel geld. De infiltrant zou degene zijn die zichzelf onlangs van het leven beroofde. De undercoveragent zat in een huis in Zevenbergse Hoek... naast een stel dat betrokken zou zijn bij drugsmokkel in de haven van Vlissingen. Dat stel werd vrijdag aangehouden. De Formule 1 gaat dit seizoen drie keer een sprintrace gebruiken als kwalificatie voor een Grand Prix. De sprintkwalificatie wordt op zaterdag gereden over 100 kilometer. Aan de hand van de uitslag wordt de startvolgorde bepaald van de Grand Prix voor zondag. De sprintraces worden onder meer verreden op de circuits van Monza en Silverstone. Het weer, vannacht weinig wind en minima rond het vriespunt. Ook is er kans op mist. Komende dag veel zon. dat wordt 13 graden in het noorden tot plaatselijk 18 in het zuiden.